Balkenende gaat ook kritisch kijken naar andere kosten van het Koninklijk Huis. Over het vakantiehuis van prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Mozambique... zei de premier dat het paar zich bewust is van de gevoeligheden... maar dat het project van hem gewoon mag doorgaan. De SB-bank gaat gedupeerde klanten compenseren. Daartoe is een akkoord gesloten met de stichting Steunfonds Probleemhypotheken. De SB-bank kwam in opspraak na berichten over klanten die onnodig dure koopsompolissen moesten kopen. De compensatieregeling geldt voor alle klanten die kunnen aantonen dat ze door torenhoge maandlasten in de problemen zijn gekomen. In Frankrijk is opschudding ontstaan rond het seksverleden van minister Mitterrand van Cultuur. De zaak kwam aan het rollen toen Mitterrand het onlangs opnam voor filmmaker Roman Polanski. Die was opgepakt wegens seks met een minderjarig meisje. In een boek uit 2005 beschrijft Mitterrand hoe hij in Thailand betaald voor seks met jongens. Mitterrand zegt dat dat volwassen mannen waren en dat het boek niet echt autobiografisch was. Geweld tegen hulpverleners, gevangenispersoneel en buschauffeurs neemt nauwelijks af. Vorig jaar kreeg nog altijd 65% van hen te maken met een vorm van agressie of geweld. 1% minder dan in 2007. Het kabinet wil dit soort geweld krachtig bestrijden. Over twee jaar moet het zijn teruggedrongen tot 51%. Het weer Vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 5. Kans op mist ook.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 Hey baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.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 ringing. tell you like it is, it's like this. Waiting for a trick from your brother. You can see. I gotta have faith. Jordan,